uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Ze kunnen 10.000 tot 50.000 euro lenen van de bank, waarbij de overheid voor 95% garant staat. Voorwaarde is wel dat de bedrijven in beginsel gezond zijn. Het kabinet stelt voor de garantstelling ruim 700 miljoen euro beschikbaar. Minister De Jonge garandeert dat iedereen die positief wordt getest op corona ook een bron- en contactonderzoek krijgt. Daaruit moet blijken waar de besmetting vandaan komt en wie er nog meer besmet kunnen zijn. De komende weken wordt, worden steeds meer mensen getest. Volgens minister De Jonge kunnen de GGD's alle benodigde contactonderzoeken aan. Premier Rutte voelt er voorlopig niks voor om sportscholen eerder dan 1 september te laten openen, zoals sommige partijen willen. Er is nog te veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus tijdens het sporten, zei Rutte in de Kamer. Rutte benadrukte dat bij alle versoepelingen pas een week van tevoren wordt bepaald of ze door kunnen gaan. Frankrijk gaat de coronamaatregelen in een groot deel van het land versoepelen maar niet in het noordoosten, inclusief de regio Parijs. Die gebieden zijn bestempeld als rode zone, omdat het verspreidingsgevaar daar nog groot is. In de rest van het land gaan maandag de openbare parken open en op 1 juni waarschijnlijk ook de horeca en veel winkels. Nederland gaat volgende week massaal naar de kapper. Bij het online boekingssysteem Salonized zijn al zo'n 150.000 afspraken gemaakt. Normaal zijn dat er in de drukste tijd van het jaar, december, zo'n 450.000 in een hele maand. De BBC heeft voetbalster Vivianne Miedema uitgeroepen tot speelster van het seizoen in de Britse vrouwencompetitie. De spits van Arsenal maakte dit seizoen 14 treffers in 15 competitieduels. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen de 2 en 8 graden. Morgen zonnig met wat sluierbewolking. Het wordt 21 tot 24 graden bij weinig wind. Op de Wadden iets koeler.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 Zij vond het in ieder geval leuk om het als titel te gebruiken van dit liedje. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Je hebt nog van ons te goed de Nashville Spiegelplaat. Twee nummers van het Spotlight album. En natuurlijk ook een nummer van de maandartiest. En nog meer. Heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van een band die uit Minnesota komt? Bluegrass en old time music maken zij. Pert near Sandstone heten ze. En dit is Castles in the Air. dat was Castles in the Air van de Bluegrass formatie Perth Near Sandstone. Toch leuk dat er nog steeds hele leuke bluegrass muziek gemaakt wordt. Van bluegrass gaan we naar alternatieve country. Dat doen we met Western Centuries. En dit is Before That Final Bell. Maar nee, we gaan nog steeds niet weg. We zijn voorlopig nog wel even bij je. You can hang your head. But that won't do a thing. But you should bang your drum if that's what helps you sing. I don't follow the full moon, it's just bound for day. I don't keep too much company, cause it just gets in the way. I don't follow the North Star. It always points afar. But you can go ahead and be right there if that's where you think you are. Nobody goes from Broadus to Gary Owen without about a thousand tales to tell. if it don't dry. navigate the countryside, but it moves too goddamn fast. Up and down these stony walls, the lonely traveler climbs. The wind it sings for Mary, but the people just think it whines. Such is the life of a mission. de Nashville Spiegelplaat, waarvan het origineel in 1972 op de plaat werd gezet door Neil Young, die natuurlijk in Canada is geboren. Geen Amerikaan is, zoals meeste mensen wel eens denken. Hij heeft dit gezet op zijn album Harvest en op dat nummer hoor je de backup vocals van James Taylor en Linda Ronstadt. Er zijn diverse covers van dit nummer gemaakt van onder andere een Willie Nelson, Johnny Cash en James Taylor. Casey Musgraves maakte in 2007 een demo-album en daar zetten ze dit nummer ook dus op. Je gaat twee keer luisteren naar Heart of Gold. Dit is de Nashville Spiegelplaat. veel Spiegelplaat. pretty soon she'll know. She'll be a wiser girl someday, and I can say, I told you so. But that's no good to me right now. It doesn't help a bit somehow, cause somebody stolen my honey, and my honey stolen my heart. as a girl someday, and I can say I told you so. But that's no good to me right now. It doesn't help a bit somehow. Cause somebody's stolen my honey, and my honey's stolen my heart. we gingen heel ver terug in de tijd. We gingen naar 1952 met Ernest Tubb en Somebody's Stolen My Honey. Ja, het zal je maar gebeuren. We gaan nu verder met een band die ehm, ja, eigenlijk een familiebandje is. Luke Isaac en Kaylee Rose, oftewel de Olsen Band. Ze werden bekend in de countrymuziek in 2013 toen ze in Amerika een songwriting contest wonnen. Ze komen uit Olympia en in 2019 bracht zij het album Dancing in the Headlights uit, waarvan je nu gaat luisteren luisternachtnummer Sanava en dan mag je hem zelf aanvullen. I went to get a coffee early Monday morning when the lady said my card had been declined. mag je hem zelf aanvullen wat het laatste woord moet gaan worden. We gaan weer een stukje folk voor je draaien. Alhoewel, alhoewel deze zangeres maakt folk, roots en Amerikanen muziek. Ze komt uit Warham, Massachusetts. Zij heet Grace Morrison en dit is Come On Ray. You are listening to Nashville Country Radio. Keep smiling. Keep listening. Come on Ray, get the quirky smile now. The painting's gonna give us the slip sometimes.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 He lived by the apple orchard in this little orchard shack. His real name was Jackson Taylor. I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I sing. every day. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Didn't he take his banjo down? Then he'd ask me if I my sweet mother's eyes. Cold is the wind, now the laughter has died. The gatepost is broken, like my heart inside. But years and their passing could never disguise love I could see in my sweet mother's eyes. Blessed was the world that she made for me when heaven was here, where the flowers used to be. For all that I own, no riches goodbye The love I could see in my sweet mother's eyes For all that I own, no riches could buy The love I could see was country muziek uit Ierland van Noel Flynn en My Sweet Mother's Eyes. Noel maakt een mix van Ierse en Amerikaanse country muziek en is in Ierland al lang geen onbekende meer in de country muziek. Wie ook geen onbekende in de countrymuziek zijn, zijn Thomas Red, Reba McIntyre, Hilary Scott van Lady Antebellum, Chris Tomlin en Keith Urban. Voor de 30ste verjaardag van Thomas Red had Thomas zoiets. Ik ga een aantal collega's van mij benaderen om te kijken of zij samen met mij een mooi lied willen opnemen. De opbrengst van dit nummer komt ten goede van het Music Cares COVID-19 Relief Fund. En iedereen heeft belangeloos dus aan dit nummer meegewerkt. Dit is Be a Light. In a time full of war, be peace. In a time full of doubt, just believe. Yeah, there ain't that much difference between you and me. In a time full of war, be peace. consolation Cause life is but a breeze, better gaan weer naar het Spotlight album. Faulkner County van Aaron Enderlin. Ik heb twee nummers voor je uitgezocht die duetten zijn. Het is Use Me Again met Ronnie Bowen en Sweet Emmalou met Vince Gill en Alison Krauss. Use Me Again is een origineel van Gene Watson, maar door Aaron en Ronnie in een ander jasje gestoken. En Sweet Emmalou werd in 2008 voor het eerst uitgebracht door Joey Enroy. Dus twee keer Aaron Enderlin. Dit is het Nashville Spotlight Album. When you slide out of my bed and leave my heart in such a mess. And I touch mask gone again, sweet. de Nashville maandartiest. was een nummer van onze maandartiesten Maddie T and Fly. Dit nummer werd in 2015 uitgebracht en het komt van hun debuutalbum Start Here. We gaan verder met de nieuwe single van niemand minder dan Toby Keith. Dit is What's Up Cuz. two buzz. Toby Keith en What's Up Cuz, zijn nieuwe single. En het zit er alweer op. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar uiteraard zijn we volgende week weer bij je met twee uur lang heel veel lekkere muziek. Wil je ons wat muziek toesturen of reageren op de show? info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres. We sluiten de show af met George Strait en Gut and Country Music.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 You find them when you need them, where you stand. There's always lost in the found darkness in the eye saw the light. It's living in those small towns in some church or back road honky tonk tonight. It's a dance between the sin and the salvation. There's two things still worth saving God and country music. God and country music. God and country music. They both show you the truth. They've seen the low of the valley and the highs of the mountains too. strings and guitar strings, jukebox preachers and angels sing. Call you like they knew you between the hell and hallelujah. There's always lost and the found, darkness in the eyes of the light. It's still living in those small towns, in some church or back tonight It's a dance between the sin and the salvation Come hell or high water There's two things still worth Nashville Country Radio.